Even Kunnen met het NOS-journaal. In Nederland is een veenbrand uitgebroken. De brandweer kan het vuur niet blussen omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. In overleg met Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnense Pil. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500. Er zitten nu ruim een half miljoen Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS. Er is vooral een afname te zien onder mensen tussen de 27 en 45. De schoonzoon en politiek adviseur van president Trump, Jared Kushner, krijgt de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer. Waarom Kushner geen machtiging krijgt van het Witte Huis is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag vertraging op omdat hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet had vermeld. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS. De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21% gegroeid naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september afgeschaft. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten. En een zangeres in Egypte heeft een half jaar cel gekregen om een grapje over de rivier de Nijl. Sherine Abdelouwab, die ook actrice is en jurylid bij de Arabische versie van The Voice, zei dat ze geen water uit de Nijl zou drinken omdat ze bang was voor parasieten. De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan. Het weer. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien via het noorden het land uit. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg.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 waarvan we echt hopen dat we ze allemaal kunnen draaien. Want er gaan natuurlijk maar zoveel eh, platen in een uur. En als je daar al bijna 5 minuten van moet missen... vanwege het nieuws, de berichten en de intro... ja, dan moet je maar afwachten of het lukt. In ieder geval de Eagles en de Traveling Wilburys. Veel plezier. 1988 van het album Traveling Wilburys Number 1 was dit het nummer Margarita. En ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het wel, het komt wel, maar nu even niet nog zeg. Uh, Ipanema, dat komt zo meteen. We waren nog niet klaar met het Traveling Wilburys, want dat was het album waar Roy Orbison gelukkig ook nog aan mee kon doen. 1988. En we begonnen met de Eagles en Live in the Fast Lane, geschreven door Joe Walsh, Glenn Frey Don Henley van het album Hotel California uit 1976.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 Een one-hit wonder uit 1964. Het was Astro Gilberto en Joao... Um, Joao... Joao Gilberto. Ho, ho, ho, ho, ho. Joao Gilberto <laughs> met op de eh, saxofoon Stan Getz en The Girl from Ipanema. En die bracht ons gewoon in een hogere sfeer. Ik had helemaal zin om meteen Desafinado op te zoeken. Maar dat komt dan volgende week wel weer. We gaan weer afdalen naar de aarde en dat doen we met de Penguins en Earth Angel. waren dit de Penguins en Earth Angel. En het is heel bijzonder, er zijn 6 miljoen exemplaren van deze single verkocht. Jaren 50, jawel. Het op 100 hit uit 1979, nu Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling. I'm worried, honey. Guess that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down, you know. when the man gets home. And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. gonna see me now. Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. Top 100 hit uit 1979 van Alice Cooper. How You Gonna See Me Now. In het eerste uur hadden we een compositie van Holland Dozier Holland. En hier komt er nog een. De eerste die ze schreven voor eh, de Supremes was Where Did Our Love Go? Dat haalde de nummer 1. En de volgende vier singles haalden ook de eerste plaats. Dus ook de vijfde. En dat was Back in My Arms Again. Eh, de Supremes en Back in My Arms Again. Geschreven door Holland Dozier Holland. En dan zijn we nu toe aan de Beatles en de laatste twee tracks van hun gehele oeuvre. En die komen natuurlijk, eh, die beide tracks van het album eh, Let It Be. we draaien For You Blue and Get Back. En dat zijn dus The Beatles. once belong. Get back, get back, back to where you once belonged. hele oeuvre van de Beatles is voorbijgekomen in de afgelopen maanden. Nou, waarschijnlijk wel twee jaar ongeveer, ja. Eh, dus dat is nu klaar. Dat waren For You Blue van George en Get Back van Paul. De laatste twee nummers van het album Let It Be. Vanaf volgende week gaan we de singles beluisteren van Elvis Presley. En dat begint al in 1954 natuurlijk. Goed, dan gaan we nu naar een LP die heet Little Criminals uit 77. En dat is een album van Randy Newman. En daarvan draaien we Rider in the Rain. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado Raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona just to ride. St. Louis, and my bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona was the rider in the Take it, boy. Geweldige composities heeft de heer Newman. Deze ook Rider in the Rain van LP Little Criminals uit 1977. Als je in Amerika snel wilt trouwen, dan kun je terecht in Las Vegas. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Je kunt er ook heel snel scheiden in Haiti. En dan hoef je zelfs niet eens met z'n tweeën te zijn. Wel nee, dan ben je als man of vrouw alleen, ben je er al eh, meteen vanaf. Snel scheiden. Een Haitian divorce. En Steely Dan, Steely Dan heeft daar een LP, Is er een nummer gemaakt op de LP, The Royal Scam. waren dit Steely Dan en Haitian Divorce. En we zijn alweer toe aan eh, een eh, drietal nummers uit de Nederpop, Nederbeat Top 100... over de periode 1965-1980. En we hebben er weer drie voor je eh, klaarstaan. Nummer 82, 81 en 80. En je hoort zometeen wie je gehoord hebt en wat je gehoord hebt. Ik zeg oeh! Ik zeg geschud. Oeh, oerend hard, want ze hadden van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar tijd verknoot.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 Ze hadden allerbastend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een is op Sinaton en is op de BSA. Gewoon houden zie nog nooit gedacht. Zie waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Sinaton en tieners op de BSA. kom aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bettes reed erop en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lui nooit meer wat van. Ze gingen nooit Nee, nee, nooit. Nooit meer oerend Zie Zingen nooit. Nee, nee, nooit. Nooit meer oerend hart. Maar wie gaat ooh, oeh oeh Oe, oe, oerend hart? Maar wie gaat oe, was a Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. He ain't got no money, he ain't got no job, but Mama always felt so happy. Cause Papa was the best looking man who came around. DJ came along, he sang a little song, he made the Mama felt so happy. They got a little son and Papa got a Gretel down down. Yeah, I'm talking about Papa. He was a poor richest man in town. Well, there was old man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Papa. He was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama, the Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Baba was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Ain't gonna house, he ain't gonna call. The mama always felt so happy. Cause Papa was the only man who tried so hard. And when he had a food, my always understood. She smiled, she always felt so happy. So Papa said, tomorrow's another star. He told more Papa. He was the poor richest man in town. Well, I was old man who was so fine like Baba, he was the only friend of mine. Yeah, Baba, he was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Baba, the Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn. Om hier met jou te zijn. No, no waren er weer drie uit de Nederpop Nederbeat Top 100 over de periode 1965-1980. Je hoorde achtereenvolgens op 82 Normaal met Oerend Hart. Op 81 Jack Jersey en Papa Was a Poor Man. En op 80 Het met Ik heb geen zin om op te staan. Volgende week weer drie. Elk uur van eh, Matchbox wordt geopend door eh, Floyd Kramer met Flip Flop en Bob. Hij mag het nu een keer sluiten ook met Sweetie Baby. voor het wel genoeg. Voor Sweetie Baby van Floyd Kramer. Dit was hem weer. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. En zometeen de komende twee uur is Hans er niet, maar Ro wel.